Ze gaan daar een aanval beginnen om, naar eigen zeggen, middelen van Hamas te vernietigen. Deze verslaggever van Al Jazeera legt uit wat er in het bericht van het leger staat. The Israeli military has issued new forced displacement and evacuation orders for the residents of Khan Yunis, uh, saying that the city will witness and will experience an unprecedented attack. Ondertussen laat Israël weer hulp toe tot Gaza. Dat doen ze nadat bevriende landen druk hadden uitgeoefend op Israël, zoals de VS. Onze buitenlandminister Veldkamp vindt dat niet voldoende. Hij vindt de hoeveelheid hulp die Israël door niet groot genoeg. In een huis in Arnhem hebben agenten een overleden vrouw gevonden. Een man die ook in het pand was, is opgepakt. De politie weet nog niet wat er is gebeurd, maar sluit een misdrijf niet uit. Ajax moet op zoek naar een nieuwe trainer. Francesco Farioli stopt ermee. De Italiaan zegt dat het te maken heeft met een verschil van inzicht over hoe er bij Ajax moet worden gewerkt. Onder Farioli eindigde Ajax gisteren als tweede in de eredivisie. één puntje achter PSV. Ja, waarbij die club nog wordt nagepraat over het missen van de titel... wordt bij die andere club uit Eindhoven feest gevierd. Voor één PSV-fan had het eerste feestje van gisteren een nogal lange nasleep. Hij was in de trein terug naar de wc gegaan en daar in de buurt op een stoel in slaap gevallen. Zijn broer en vader stapten in Roosendaal uit. Hij niet. Toen hij uiteindelijk uitstapte, bleek hij ergens in Zeeland te zijn. Waar ben ik? Nou, laat eens even zien. Kruiningen, Jezus. Oh. Jezus. Dan moet ik tot half acht wachten op de trein die terug gaat naar Roosendaal. Ja, misschien kan hij beter meteen door naar de huldiging. Om 4 uur vanmiddag vertrekt de platte kar. Heb ik nog het weer. Veel zon, paar stapelwolken en een graad of 21. Morgen ook een zonnige dag en nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden nog op verschillende plaatsen langzaam. Zo staat er nog steeds een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden. Vanaf Soest 6 kilometer file met een kwartier vertraging. A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die weg is nog steeds dicht na een ongeluk tussen, eh, bij knooppunt Badhoevedorp. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Omrijden doe je daar dus via de A9 en de A5. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp 10 minuten minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid. Kwartiertje vertraging op de N201 uit Hoorn-Zandvoort... bij de aansluiting met de N520, 4 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N205 Zwanenburg-Nieuw-Vennep... bij Vijfhuizen, 3 kilometer file.